Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Bij een zelfmoordaanslag in Somalië zijn zeker 14 doden en 18 gewonden gevallen. Een terrorist blies zichzelf op in een restaurant. De aanslag is opgeëist door de islamitische terreurgroep Al-Shabaab. In de stad van de aanslag werd een verkiezingsronde voor het parlement gehouden. Een van de slachtoffers is een politicus die verkiesbaar was voor het parlement. Negen van de slachtoffers zijn lokale overheidsfunctionarissen. De parlementsverkiezingen werden telkens uitgesteld. Nu is 25 februari als laatste verkiezingsdag gepland. Maar ook die datum lijkt niet te worden gehaald in Somalië. Morgen zouden de meeste hinder op het spoor voorbij moeten zijn, denken NS en ProRail. Verwacht wordt dat bijna overal dan weer de normale dienstregeling geldt. Alleen op de trajecten Geldermalsen Tiel en Amersfoort-Apeldoorn wordt nog uitgegaan van hinder. Er rijdt vanavond alweer een aantal treinen, maar daar zullen er niet veel meer bij komen. In pretpark Plopsaland in de Pannen in België zitten zeven bezoekers al urenlang op 32 meter hoogte vast in de achtbaan. De attractie The Ride to Happiness is rond half zes vastgelopen op het hoogste punt. De zeven mensen zitten in één karretje. Een ladder van de brandweer kon niet hoog genoeg komen. Inmiddels is een kraan gearriveerd die de mensen één voor één moet bevrijden. Maar de reddingsactie wordt bemoeilijkt door harde windstoten, melden media. In Tilburg heeft Ajax met 1-0 gewonnen van Willem II. Jurjen Timber maakte het doelpunt vlak voor tijd. Het stadion was voor het eerst in lange tijd weer vol met toeschouwers... nu de bezoekersnorm voor stadions is opgeheven. En de Oranjevrouwen hebben in hun tweede wedstrijd op het oefentoernooi Tournoi de France... een gemakkelijke zege geboekt op Finland. Het werd 3-0. Dinsdag hebben ze weer een wedstrijd. Het weer, regen en wind. In het zuidwesten en in Zuid-Limburg kans op zware windstoten. Vannacht overwegend droog en 2 tot 5 graden. Morgen grijs met vaak regen bij 11 graden.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 Let me dance with you, baby. I'll set you free. You'll be in good hands with me. Let me dance with you, baby. I'll set you free. You'll be in good hands with me. Let me dance with you, baby. dancing like you're the only person in the room. baby. DJ Malzo. Broadcasting worldwide. Here we are, in It's intense. Don't let go back to the soul. be my beat. my beat. my beat, body to my beat, body to my beat, body to my beat, body to my beat, body to my beat, body to my beat, body to my beat, to my beat, to my beat, to my beat, to my beat, to my beat, to my beat, to my beat, to my beat, to my beat, to my beat, to my beat, to my beat, to my beat, to my beat, to my beat, to my beat, to my beat, body, to my beat, body. Global House Vibes. Hosted by DJ Malzo. Global House Vibes with DJ Malzo. Radio. disco will never be gone. It will live in our minds and in our hearts. Something like this, something that is so, so good, so important, so great, cannot ever die.